Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Amsterdamse beurs is de week bijna 3% lager begonnen. Bij de start van de handel doken alle 25 fondsen van de AEX-index in het rood. Bank en verzekeraar ING was met een verlies van ruim 6% de grootste daler onder de hoofdfondsen. Ook de andere Europese beurzen begonnen met stevige verliezen. Aanleiding is het nieuws dat Griekenland zijn begrotingsdoelen niet haalt. Het is daardoor onzeker of het land het volgende deel van de noodhulp zal ontvangen. De handel werd vanmorgen in gang gezet door prinses Maxima, die met een slag op de gong de nieuwe handelsvloer van de beurs opende. De populariteit van thuiswerken neemt nauwelijks nog toe. Vorig jaar werkte iets meer dan 27% van de mensen minstens één uur per week thuis. Vijf jaar geleden was dat ruim 25%. Vooral de laatste paar jaar is er nauwelijks nog groei. Gemiddeld werkten mensen vorig jaar zes uur en een kwartier thuis. Vijf jaar geleden was dat vijf en een half uur. Vooral in het onderwijs en in de financiële dienstverlening doen mensen een deel van het werk thuis. Energiebedrijven moeten een bepaald percentage groene stroom gaan leveren. Dat is een van de afspraken die de bedrijven hebben gemaakt met de Rijksoverheid en maatschappelijke organisaties. Het doel van die afspraken, zogenoemde Green Deals, is dat in 2020 het totale energieverbruik in Nederland voor 14% duurzaam is. Vanaf volgend jaar moet er meer worden betaald voor postzegels. Op 1 januari stijgt de prijs voor een brief in Nederland met 4 cent tot 50 cent. De prijs voor een brief naar een ander Europees land stijgt met 6 cent. Het tarief voor pakjes en post voor buiten Europa verandert niet. Het weer overwegend zonnig, alleen in het noorden wat sluierbewolking die naar het zuiden trekt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Morgen neemt de bewolking en ook de kans op buien toe. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 richting Alkmaar. Voorknop het raast op 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. op de andere rijbaan staat een file van 3 kilometer door kijkers.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 Je sais pourquoi on appelle Mademoiselle Pas chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, promis, Tu es foutu. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl stress Verlangen naar wat rust Weet ik een goed adres Familie en vrienden Lief Eh, zullen we gaan zitten, direct? Wat denk je? Ik maar even gewoon eh, hier, uh, als je het niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij?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 river running free. You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 got my soldiers.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 so far I'll be your man I'll be your man So many faces Staring at their shoelaces When all anyone wants is to be seen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 just can't ignore it. Real love. the sofa 这些。